Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Saoedi-Arabië wordt de komende dagen het podium van internationaal topoverleg. Vertegenwoordigers van de VS, Rusland en Oekraïne gaan daar met elkaar om tafel. Inzet van die gesprekken is een breder staakt het vuren... en uiteindelijk zelfs een volledige wapenstilstand. Gisteren belden de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump al met elkaar. In dat gesprek is Zelensky akkoord gegaan met een beperkte wapenstilstand met Rusland. De komende 20 dagen worden er in ieder geval geen aanvallen gedaan op energievoorzieningen. De Russische president Poetin zei eerder tegen Trump dat hij daar ook akkoord mee is. De politie heeft gisteravond een lichaam gevonden in de Nieuwe Maas bij Krimpen aan den IJssel. Met schepen van de politie en de havendienst is het lichaam uit het water gehaald. Om wie het gaat en wat er is gebeurd is onduidelijk. Techmerken Apple en Google hebben Europese wetten overtreden. Volgens de Europese Commissie geeft Google eigen diensten voorrang in de zoekmachine... zoals Maps en YouTube. Apparaten van Apple sluiten niet goed aan op andere merken. De commissie legt de Amerikaanse bedrijven nog geen boete op... maar ze moeten wel veranderingen doorvoeren. President Trump heeft eerder gedreigd met importheffingen... als Europa met boetes komt voor Amerikaanse techgiganten. En we blijven nog even bij de Amerikaanse tech-grootmachten. Misschien krijg je zelf ook al van die berichtjes van mensen die WhatsApp achter zich willen laten... en je proberen te overtuigen om over te stappen naar Signal. Daar is WhatsApp natuurlijk niet blij mee, vertelt techjournalist Daniel Verlaan. WhatsApp is een heel groot Amerikaans bedrijf, onderdeel van Facebook en zo. En die zagen dat er in Nederland veel commotie was hierover. Mhm. En toen hebben ze gezegd, nou dan gaan we in Nederland gaan we het even een beetje geruststellen... en zeggen, we zijn best wel echt oké. Mhm. Toen dacht ik, Hoezo maakt Nederland jullie wat uit? Het kwam later dus dat de, een van de hoofdtechneuten van WhatsApp... Hè, die dat maakt, is een Nederlander. Aha. krijgt gewoon van zijn familie van... hé, hey, wat is dit allemaal, joh? Volgens WhatsApp gaan er beweringen rond die niet kloppen... maar of WhatsApp daarin gelijk heeft, dat betwijfelen experts. Het weer nog een stralende lentedag vandaag. Droog en af en toe een wolkje, maar vooral veel zon. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 tears in the club, just showing little love, represent your side like me. Cause round here, if you slip, you catch a hot one. One shot, a couple of them down one. Belvedere in the rear of the club, pulled up on dubs, and we bout to go and buy the bar up.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, twisted. downright spiffy, yeah. two way. Ooh, they make it like it missed it. Come on party yeah. Oh. Girls is on the way, but up a Bacardi at? Uh. Bottles and models talking all of that put your hands up, storm up.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 Greenpeace moet een miljoenen boete betalen aan de eigenaar van een Amerikaanse oliepijpleiding. De milieubeweging demonstreerde tegen die pijplijn, maar een jury vindt dat ophitsing en smaad. Een vrachtwagen met koeien is vannacht gekanteld op de A18 bij Didam. De snelweg is daardoor naar verwachting tot 12 uur afgesloten in beide richtingen.